Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Den Haag is een jongen van 17 gewond geraakt bij het ROC Mondriaan. De politie onderzoekt of hij is neergestoken. Omstanders zeggen tegen het AD dat het een uit de hand gelopen stoeipartij was. De jongen zou met wat anderen aan het dolle zijn geweest met een mes... waarbij hij in zijn arm werd geraakt. Hij is behandeld aan zijn verwondingen en heeft het ziekenhuis intussen alweer verlaten. De nieuwe Spaanse regering van de sociaal-democratische Sanchez... heeft het vertrouwen gekregen van het Spaanse parlement. Dat betekent dat hij kan gaan regeren met de radicaal-linkse partij Podemos. De partij van Sanchez won de stemming met twee zetels verschil. Vanwege de spannende stemming waren alle verloven ingetrokken. Het nieuwe kabinet wordt het meest linkse sinds het herstel van de democratie in 1975. Sanchez heeft plannen om de minimumlonen en pensioenen te verhogen... en de lasten te verzwaren voor grote bedrijven en de allerrijksten. PostNL heeft een bezorger ontslagen die een grote hoeveelheid post niet heeft bezorgd in de stad Groningen. Bij hem thuis zijn ongeveer 3000 brieven en pakketten gevonden. Het zijn poststukken vanaf begin vorig jaar. Het postbedrijf, het postbedrijf kwam erachter na klachten van mensen over het missen van post. De brieven en pakketten waren niet opengemaakt en worden nu alsnog bezorgd. En de organisatie van de Australian Open gaat het tennistoernooi niet uitstellen vanwege de bosbranden. De kwalificatiewedstrijden voor het toernooi in Melbourne beginnen volgende week. Tennissers maken zich zorgen over de slechte luchtkwaliteit. Volgens de toernooidirecteur zijn er genoeg binnenbanen waar wedstrijden kunnen worden gespeeld. De Australische nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Ashley Barty, vindt het ongepast dat de Australian Open doorgaan tijdens zo'n grote ramp. Het weer, bewolking, maar vooral in het westen en noorden ook zon. Het blijft droog en het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up 2 I'm the one two day. I'm the new ship move, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. like your gun do. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. you, won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.